beginnen te kriebelen en het bond binnenin. Dus steeds mij aan te wiebelen, want de heeft geen zin. De beste gaan vervelen, weet niet wat ze ons doen. Kom nu maar nou rust aan, kom weer het rond doen. De hupt niet vuil deuten en de drinkscheren beer. De wilste gaan museren en de held van plezier. De beste gaan vervelen, weet niet wat ze moest doen. Kom nu maar naar rust en kom weer gaat rond toe. Kom nu maar samen, kom nu weer. Keer kind nu schonkelen, dat is toch een wals met Maria. En een lees in het duister. het tequila, niet voor de drank. Alleen voor te dansen en alleen voor de zijn. Een wals met Maria. zit die handen de straat. Gitarren schrie. alleen wilde te dansen en alleen wilde zijn. Een dans met Maria, get Maria. En we lezen de duister. In het tequila, ik voor de bruin. Alleen voor te dansen en alleen voor zijn. Een wals met Maria. Geeft die handen de straat. jongen, dat is toch fijn. Een wals met Maria. En we lezen in de in een tequila, niet voor een draai. Alleen voor te dansen en alleen voor zijn. Een wals met Maria veertien handen de strijd. Een wals met Maria, handen.